grootste schuldenaar met een betalingsachterstand van 1,2 miljard dollar. De politie van Manchester heeft Twitter ingezet om begrip voor waar ze allemaal mee bezig is. In 24 uur tijd werden 2000 berichtjes verstuurd. Volgens het korps hebben veel mensen geen idee wat de politie allemaal doet. Ook was de actie bedoeld om duidelijk te maken dat er op de politie niet kan worden bezuinigd. Dan nou, het weer bewolkt en vanochtend vooral in de kustgebieden wat lichte regen of motregen. Vanmiddag en vanavond vanuit het noorden stevige buien.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 Thank you, DJ. <laughs> Time flies when you're having fun. I heard somebody say But if all I've been is fun, then baby, let me go. Don't wanna be in your way, and I don't wanna. change your mind and call me up to say how much you need.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 Eerder werd Rutte gefeliciteerd door voorzitter Barroso van de Europese Commissie en EU-president Van Rompuy. In België is ophef ontstaan over een uitspraak van een aartsbisschop over aids. Aartsbisschop Leonard noemt aids een soort van gerechtigheid... net zoals sommige milieuproblemen het gevolg zijn van ons eigen handelen. Dat leidde tot verder kritiek van parlementariërs. Zo vragen sommigen zich af of bijvoorbeeld baby's die via de moeder aids krijgen... ook vallen onder de gerechtigheid van de aartsbisschop. De Amerikaanse regering gaat in beroep tegen het vonnis dat er een eind moet komen aan het don't ask, don't tell beleid van het leger. Dat bepaalt dat homoseksuele militairen hun geaardheid voor zich moeten houden. President Obama wil wel van die regel af, maar vindt dat het congres dat moet doen via een wetswijziging. In India zijn de gemene bestspelen feestelijk afgesloten. Ondanks alle kritiek op de organisatie spreekt de voorzitter van de Spelen over een succes. In de loop van het evenement groeide bij iedereen het enthousiasme en de angst voor aanslagen werd niet bewaarheid. Voorafgaand aan de Spelen werden de atletendorpen bestempeld als smerig. Ook stortte een loopbrug in. Nog maar 13 van de 192 VN-lidstaten hebben een contributie voldaan. De Verenigde Naties versturen daarom binnenkort betalingsherinneringen... met een totale waarde van ruim 4 miljard dollar. Nederland is een van de 13 landen die al hebben betaald. Volgens de VN is Amerika de grootste wanbetaler... met een betalingsachterstand van 1,